Jelle Seubring met het NOS Journaal. De explosie bij een appartementencomplex in Rotterdam afgelopen maandag... is mogelijk veroorzaakt door een drugslab dat er zou zitten. De politie heeft een verdachte van 34 aangehouden. Het zou gaan om de huurder van het pand. En er was ook de oom van een van de drie personen die omkwamen. Die man werd vanmiddag begraven. De verdachte brak twee dagen na de ramp door de afzetting... en haalde een stoffelijk overschot onder het puin vandaan, meldt de regionale omroep Rijnmond. In het puin zijn verschillende attributen gevonden die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs. Ook werden er sherrycans gevonden met chemische stoffen. De boerenblokkades bij de A67 bij de Belgische grens is voorbij. De boeren ruimden de laatste spullen op die er nog stonden... en de trekkers blokkeerden het verkeer niet meer. Belgische en Nederlandse boeren waren sinds donderdagochtend aan de grens bezig met een protestactie. Ze waren aanvankelijk van plan met een grote groep te blijven. De boeren zijn boos onder over meer de nieuwe stikstofbeleid... en in hun ogen strenge Europese regelgeving. De politie heeft in een pand in Veningen in Drenthe een drugslab aangetroffen. Er stonden grote vaten en goederen om drugs mee te maken. De politie heeft vier mensen opgepakt. Het drugslab wordt nu ontmanteld door een speciale afdeling van de politie. En in de eredivisie heeft Ajax thuis in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk gespeeld tegen koploper PSV. De Eindhovenaren verspeelden pas voor de tweede keer dit seizoen de punten... maar bleven in de eredivisie voor de 36e keer op rij ongeslagen. Dat is een clubrecord. Bij Ajax maakte de Engelsman Jordan Henderson zijn debuut... eerder op de avond werd Fortuna Sittard Heerenveen 3-3. En FC Twente won met 3-0 van RKC Waalwijk. Het weer vanavond en vannacht vooral in het midden en zuiden wat regen. Het koelt af naar 5 tot 9 graden. Morgen grijs met geregeld regen. Het blijft zacht met een graad of 10. S'avonds gaat het weer stevig waaien met kans op stevige windstoten. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.